van Kamp bij het NOS Journaal. In Tilburg is een man op straat neergeschoten en even later overleden aan zijn verwondingen. De reanimatie mocht niet meer baten. Volgens de politie zijn twee donker geklede mannen weggevlucht. Naar hen wordt nog gezocht. De straat is afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend. De politie kon de identiteit van het slachtoffer nog niet vrijgeven. De VS heeft in de Afghaanse hoofdstad Kabul Ayman al-Zawahri gedood. De leider van de terreurbeweging Al-Qaeda. Amerikaanse president Biden zei op een persconferentie... dat hij een week geleden toestemming gaf om hem uit te schakelen. Nadat de CIA hem had weten te lokaliseren. Hij werd gedood bij een aanval met een drone. Daarbij zijn volgens Biden geen burgerdoden gevallen. De 71-jarige al-Zawahri was de opvolger van Osama Bin Laden... die eveneens door de VS werd geliquideerd. Hij wordt gezien als de grote organisator achter de aanslagen op 11 september 2001... waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen... vanwege het toenemende aantal besmettingen met apenpokken. Hij hoopt dat mensen daardoor sneller kunnen worden ingeënt. Volgens nieuwszender NBC is de vraag naar vaccins in de staat op dit moment groter dan het aanbod. Californië is de tweede staat in drie dagen waarin de noodtoestand is afgekondigd. In New York gebeurde dat afgelopen vrijdag, in San Francisco vorige week. In de VS zijn bijna 6000 besmettingen met apenpokken vastgesteld. Het dodental van overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky is opgelopen tot 37. Overstromingen worden veroorzaakt door de voortdurende stortregens in het gebied. De gouverneur van de staat verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen. Er worden nog honderden mensen vermist. Ook waarschuwde niet dat er nog meer slecht weer op komst is. Intussen hebben duizenden mensen hun huis moeten verlaten. Het weer, vannacht is het helder en het koelt af naar 11 tot 16 graden.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 Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven daar mijn ogen dicht. Ik vlieg van gisteren naar morgen. En dan vergeet ik weer vandaag. Er ligt iets wonderlijks verborgen. Maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen dicht. in het kan kan me niet schelen waar ik ook strand. Want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus naderhand. Ik dans mijn ogen.